Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het reisadvies voor Iran gaat later vandaag op rood. Dat betekent dat het wordt afgeraden om die kant op te reizen. Nederlanders die al in Iran zijn krijgen het advies om het land te verlaten. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is bezorgd over de situatie in Iran. Die beelden zijn verschrikkelijk. Eh, er moet een onafhankelijk onderzoek komen wat ons betreft... Eh, naar die verschrikkelijke dood eh, van die jonge vrouw die een paar weken geleden is overleden. Maar daarnaast is het essentieel dat mensen gewoon in vrijheid... vreedzaam ehm, moeten kunnen protesteren. Het is in Iran onrustig sinds de dood van Masa Amini van 22. Ze overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie... omdat ze haar hoofddoek niet volgens de regels droeg. Huurders in de vrije sector worden vanaf volgend jaar beschermd tegen extreme huurverhogingen. Normaal mogen huisbazen de huur laten meestijgen met de inflatie, maar die is momenteel enorm hoog. Vanaf volgend jaar wordt de huurverhoging gebaseerd op de loonontwikkeling. minister De Jonge wil zo voorkomen dat huurders in de problemen komen. Een man uit het oosten van Nederland is opgepakt omdat hij chips zou hebben geleverd aan bedrijven in Rusland. Het is verboden om die dingen te verhandelen vanwege de sancties tegen Rusland. De chips kunnen worden gebruikt om wapens mee te maken. De man zou gedaan hebben alsof hij de chips aan andere landen verkocht. En Frans Bauer doet mee aan een campagne van de politie om te waarschuwen voor WhatsApp-oplichting. In het filmpje zie je dat de hitzanger een appje binnenkrijgt van een van zijn kinderen met de vraag of hij wat geld over heeft. daar trap ik toch echt niet in, hè? Mensen, laat je niet neppen bij het appen. Volgens de politie doen maandelijks honderden mensen melding of aangifte van dit soort oplichting. En gemiddeld wordt er 3000 euro per slachtoffer gestolen. Slachtoffers zijn vaak boven de 50, maar ook jongere mensen worden benaderd door oplichters. Krijgen nog het weer. In de loop van de avond kan het een beetje gaan regenen. Morgen flink wat zon, maar ook bewolking en hier en daar een bui bij een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg. Maar op de meeste snelwegen heb je nog niet veel vertraging. Hooguit een paar minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat wel file tussen Hoofddorp en Knopenburgerveen.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 Got a dark skinned friend look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong. I'ma play this Van Draws. You gon' take your pants off, I'ma play this Gladys night. Me and you gon' get right. All in Only when I'm messing with Khan, man, I twist on a shot and I be sipping Hennessy. Piss on my while I smoke a bee.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 Take it to the tone, but I hit the phone, get it to the zone, gotta get you home, gotta roll home. And I do it. Baby, I'm another slow jam, and all the lovers need to hold hands. And if you ain't got no man, hop up in my bro hand.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 Ik kan spreken. Ik wil durven, ik wil schreeuwen. Maar toch hou ik me weer in. Ik ben weer terug bij het begin. Mensen zeggen dat het komt wel goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een tranen achter mijn lach.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 Een van de verdachten van de fatale mishandeling op Mallorca vorige zomer... blijft erbij dat hij niet betrokken was bij het in elkaar slaan van het slachtoffer Carlo Heuvelman. Saniel B. zegt in de rechtbank in Lelystad dat hij Heuvelman nooit heeft gezien. De huur in de vrije sector wordt vanaf volgend jaar niet meer gebaseerd op de inflatie... maar op de loonontwikkeling... Volgens minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting... worden huurders zo beter beschermd tegen extreme huurverhogingen. En Erik Wetsels is verkozen tot nieuwe voorzitter van de VVD. Bijna 70% van de partijleden stemde op Wetsels. Daarmee won hij van Onno Hoes. Het weer vanavond bewolkt en vannacht regen of motregen en maximaal 11 graden. till January. This is our place, we make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear.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 You know I like it when your body goes pop pop pop Come on, don't stop. Let's go, let's go. Come on. <laughs> yeah. Baby, turn around and let me see that sexy body go pop, pop, pop. Come on, let's go.